Jelle Seubring met het NOS Journaal. Gewapende bendes hebben in een vissersdorp in Haiti zeker 40 mensen gedood. Haitiaanse media schrijven dat bendeleden huizen binnenstormden... en het vuur openden op kinderen, ouders en zelfs baby's. Het dodental loopt mogelijk nog verder op. De moord op een bendeleider eerder deze maand wordt door ooggetuigen genoemd als mogelijke aanleiding. Haiti wordt al jaren geteisterd door hevig bendegeweld... geweld. Volgens de Verenigde Naties leidde dat geweld in de eerste helft van dit jaar al tot ruim 3000 doden. Het Israëlische leger heeft afgelopen dag zeker 32 mensen gedood in Gaza-stad, onder wie 12 kinderen. Dat meldt het Shifa ziekenhuis, waar de lichamen zijn binnengebracht aan persbureau AP. Bij een van de aanvallen kwam een gezin van 10 personen om het leven. De afgelopen dagen heeft het Israëlische leger de aanvallen op Gaza-stad verder opgevoerd. Volgens de Palestijnse burgerbescherming in Gaza heeft Israël de afgelopen dag meer dan 6000 Palestijnen dakloos gemaakt door hun woningen te verwoesten. In Londen zijn zeker 25 betogers gearresteerd die meededen aan een groot anti-immigratieprotest. Waarschijnlijk volgen er nog meer aanhoudingen. Demonstranten proberen gebieden binnen te gaan die hen en tegendemonstranten uit elkaar moesten houden. Daardoor ontstonden er confrontaties tussen de betogers en agenten. In de territoriale wateren van Venezuela is een vissersboot urenlang bezet gehouden door de Amerikaanse marine. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Venezuela. Volgens het ministerie was de vissersboot ongevaarlijk. De VS heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het weer vannacht in het binnenland droog en de kust buien. Het komt af tot een graad of 9.